De betogers roepen leuzen waarin ze de Israëlische aanval op een scheepsconvooi met hulpgoederen voor Gaza veroordelen. Daarbij werden vanochtend volgens het Israëlische leger zeker 10 pro-Palestijnse activisten gedood. Ook zijn er veel mensen gewond geraakt. Minister Verhagen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden. Hij wil dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt. Ook de Europese Unie wil dat. Israëlische commando's gingen vanochtend aan boord van een van de schepen van een konvooi van de mensenrechtenbeweging Free Gaza Movement en een Turkse organisatie. Volgens de Israëlische regering waren de activisten uit op geweld. Het eerste schip van het konvooi is inmiddels door de Israëlische marine naar de havenstad Ashdod gesleept. Daar zal de lading worden doorzocht. De Amsterdamse korpschef Welte wil dat de PVV een campagnefilm aanpast. In de beelden zijn in de film zijn beelden van Welte gebruikt zonder dat hij daarvoor toestemming heeft gegeven. Terwijl Welte te zien is, zegt Geert Wilders dat de Amsterdamse commissaris harde kritiek had op toenmalig burgemeester Cohen. Welte vindt dat met de film de indruk wordt gewekt dat hij met de standpunten van de PVV instemt. In de colleges van burgemeester en wethouders hebben nog nooit zoveel verschillende partijen gezeten als nu. Dat constateert het blad Binnenlands Bestuur na een vergelijking van oude en nieuwe colleges. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart kregen meer partijen raadzetels dan in voorgaande raadsperiode. In de gemeente met meer dan 60.000 inwoners is het aantal 4 en 5 partijencoalities sterk gestegen. Nog maar weinig Oranje-fans die naar het WK in Zuid-Afrika gaan... hebben zich opgegeven voor het sms-alert van Buitenlandse Zaken. Tot nu toe hebben zich maar 600 mensen laten registreren. Het ministerie wil de voetbalfans via een sms kunnen bereiken.